tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de politie. Daarbij vielen zeker vier doden. Sinds de moslimbroederschap vorige maand tot terroristische organisatie werd verklaard... kunnen de veiligheidsdiensten er harder tegen optreden. De komende dag wordt de officiële uitslag verwacht van het referendum over de nieuwe grondwet. Waarschijnlijk heeft een overweldigende meerderheid voorgestemd. De moslimbroederschap had opgeroepen tot een boycott... maar het lijkt erop dat de opkomst hoger was dan 50 procent. Bibliotheken moeten meer samenwerken en meer doen voor de buurt. Het moeten ontmoetingsplekken worden waar debatten en cursussen worden georganiseerd. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Bussemaker. Ook wil ze dat bibliotheken gezamenlijk een digitale bibliotheek opbouwen... en dat er een landelijke lidmaatschapspas komt. Bussemaker wil verder voorkomen dat er te veel bibliotheken verdwijnen. Gemeenten moeten bij sluiting overleggen met buurgemeenten... om te zorgen dat er altijd een biep in de buurt is. Bibliotheken hebben het moeilijk. Steeds minder mensen zijn lid en het aantal uitgeleende boeken is sinds 2000 gehalveerd. Bij de aanslag op een restaurant in Kabul is de vertegenwoordiger van het IMF in Afghanistan omgekomen. Het is een 60-jarige Libanees. Mogelijk zijn ook vier VN-medewerkers gedood. Zij worden nog vermist. Bij de aanslag kwamen in totaal 16 mensen om, onder wie 13 buitenlanders. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant. Daarna openden twee aanvallers het vuur. Het restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. FC Twente heeft bij de hervatting van de eredivisie thuis gewonnen van Heracles. Het werd 3-1. Twente staat nu op gelijke hoogte met de koplopers Ajax en Vitesse, maar die spelen dit weekend nog.